Mariel Hageman met het NOS Journaal. Tieners die last hebben van hartkloppingen, slaapstoornissen, drukgedrag en maagklachten... moeten voortaan standaard worden gecontroleerd op het gebruik van energiedrankjes. Dat hebben de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en GGD Nederland bij RTL Nieuws gezegd. De organisaties denken dat de klachten worden veroorzaakt door de consumptie van frisdrank... met bijvoorbeeld cafeïne en taurine. De GGD pleitte eerder al voor een verkoopverbod in supermarkten. De frisdrankbranche zegt in een reactie dat energiedrank niet gevaarlijk is, maar dat overdaad schaadt. In de Nigeriaanse hoofdstad Abuja zijn zeker zeven doden gevallen tijdens een bijeenkomst voor werkzoekenden in het Nationale Voetbalstadion. De slachtoffers werden onder de voet gelopen toen de tienduizenden aanwezigen allemaal snel het podium in het midden van het stadion wilden bereiken. In de paniek zijn ook tientallen mensen gewond geraakt. De werkloze Nigerianen waren afgekomen op een manifestatie van de overheid die op zoek is naar nieuwe werknemers. Het Russische leger heeft met helikopters en panzervoertuigen een Oekraïns dorp ingenomen, net buiten de Krim. Kiev meldt dat 80 Russische militairen het dorp zijn binnengegaan. Er zouden geen schoten zijn gelost. Eerder meldde het ministerie van Defensie in Kiev dat het Oekraïense leger de Russen had tegengehouden. De inname van het dorp is de eerste Russische militaire actie in Oekraïne buiten de Krim, waar Russen sinds twee weken de dienst uitmaken. In de eredivisie heeft PSV voor de zevende keer op rij gewonnen. In Arnhem werd het 2-1 tegen Vitesse, de nummer 2 van de ranglijst. Alle doelpunten vielen voor rust. Voor PSV scoorden Locadia en Depay voor Vitesse Labiat. Door de zege stijgt PSV naar de derde plaats op twee punten van Vitesse.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 Natuurlijk het laatste show die. De party update wordt voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande. En natuurlijk de 10 bovenbeste plaat voor de dansen. Het tweede uurtje is voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En het derde uurtje is voor DJ Charles. Met een aardig stevige bakplaten die heeft hij meegenomen. Dus uh, dat wordt een hele spannende gezellige avond. Maar het eerste uurtje als opening horen we Gregor Salto. Met Sambo, Samba Dumundo moet ik zeggen. Deed hij samen met Sexy Symbol en uh, Todorov. Een beetje maar in de in de sfeer te komen van Brazilië. Met het WK wat eh, binnenkort allemaal gaat plaatsvinden. Mooie tropische temperaturen, maar hè, die weet binnenkort hebben we ook zomer in Nederland. CFM Zandvoort, zometeen onderweg DJ Cassidy. Met Calling All Hearts doet hij samen met Robin Thicke en Jesse J. Maar is die Sharon Dawson het Louder. Haar laatste scheen Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. I'm tonight. Does you got it, boy, back Beats. Nightwalk. Colin. Jay eh, Cassidy met Calling All Hearts. En deed die samen met uh, Robin Thicke en Jesse J. En daarvoor natuurlijk de laatste geniet van Sharon Dorsen. CFM's antwoord een bitchfight tussen Miley Cyrus en Katy Perry. Het begon allemaal met een tongsoep. Tijdens de concert in L.A. pakte Miley Katy vol op de bek. Maar voordat het interessant werd, trok Katy haar hoofd terug... In een interview met de Australische tv zei Katie... ik liep naar haar toe, maar gewoon een normale zoet te geven. Maar toen probeerde Mali dieper te gaan en trok ik me terug. Die weet waar die tong wel niet allemaal geweest is. Mali vuurde dit weekend terug naar Katie via Twitter. Girl, als je, als je je zorgen maakt over waar tongen zijn geweest... is het maar goed dat je je ex je ex gewoon is. Want we weten allemaal waar zijn tong is geweest. Ja, hè? Beachfight gaan we zeker meer van horen. Hoe het allemaal afloopt. Moeten we allemaal maar afwachten. En Avicii, daar hoef je geen medelijden mee te hebben. Crisis in Nederland, maar eh, niet bij Avicii. De Zweedse DJ is namelijk sinds, eh, sinds vorige week de eigenaar van een villa... ter waarde van 15 miljoen dollar. Hij kocht dit paleis in de heuvels van Hollywood. L.A., dat ligt natuurlijk in eh, Amerika, De villa heeft twee verdiepingen, vijf slaapkamers, zeven badkamers en een mooi uitzicht op L.A. En mocht je hem een verhuiskaartje willen sturen, dan heb ik zijn nieuwe adres op. 1474 Blue J-Way, Los Angeles. De postcode is CA969 in de USA. Dus waar de man een leuke kaart sturen. CFM Zalvoort, zometeen gaan we kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn. Ook zometeen Martin Salvage en back Luke met Blow. Maar hier ziet Jason Derulo. Talk Dirty, maar nu door Megan en Liz. dan zou je denken van, nee dat is een cover. Ja, dat klopt. Maar eh, ook Jason Derulo, die eh, is niet helemaal eh, origineel. Want bijna alle muziek... Die de eh, Trumpets en eh, zo. En ook deze platen, die heeft hij ook gepikt van een of andere onbekende formatie. Maar eh, het lijkt allemaal heel erg op elkaar. En Jason Derulo, die covert gewoon graag platen. Alleen hij maakt er een even een grote hit van. Nu het nummer van Jason Derulo, Talk Dirty door Megan en Liz. I'm that flight that you get on, uh, international. First class seat on my lap, girl, riding comfortable.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 I'm Rich Skidmore. And I'm Jennifer Marshall. It is the sensation sweeping the world. Wait a sec, Rich. How do you want me to grow if you don't let me blow? Blow, misschien heb je het meegekregen. Blow, een spray bedacht door Laidback Luke. It's so fresh and yet so hot right now. Spraying all over the UK. It's called Blow. かなりの時間がやってきました。 Diesen riesen Blowdance perform heute Abend. Martin Solveig and Laidback Luke really managed to make a lot of noise with the little spray. The spray of life. This bottle is the most sought after bottle in the world. La blow dance, ses bras le long du corps en se secouant n'importe comment, sauf quand la voix dit blow. Signori, signori, è incredibile anche qua in Italia, soprattutto a Milano, è scoppiata la moda della blow dance. Blow is so in demand that I had to steal this from Lindsay Lohan. Et alors on fait blow. Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. How did it come down to this? Why do I feel like this in the morning? Water's running down my face. And my place seems kinda boring. En Layback look met Blow en ook nog Jason Derulo's Ze Talk Dirty gedaan door Megan en Liz. ZFM Zandvoort. Vandaag zaterdag 15 maart 2014. We gaan eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal gaande zijn vanavond. Nou, als eerste hebben we natuurlijk Brainwash in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Begint vanavond om 11 uur. Het duurt tot de eh, 5 uur in de ochtend. Intree 16 euro. Voor meer informatie check even escape.nl. En achter de deks natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij uitgerookt Tamoor Black MC Chelsea en Ja, Ravel Vuber gewoon welkom in de Escape in Amsterdam met het feestje Rainwash. En vanavond in de Jimmy Woo hebben we het feestje Beasts. Begint om 11, iedereen is 15 euro. En die kan je allemaal verwachten. Mitchell Niemeyer, Schizophrenics, Eva Young, Vida en het bij Mr. V. Dat vanavond al in de Jimmy Woo, het feestje Beasts. een grote feestje vanavond in de Heineken Musical, de Hama in Amsterdam. Het feestje Sexy by Nature begint om 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. De iedereen is 39,50 euro. En eh, de laatste line-up. Sonnery James, Ryan Marciano, Danique, Jasper van D, Oliver Helden en uh, eh, Sorry MC. Die lult het allemaal aan elkaar. Vanavond dus in de Hama, terwijl de Heineken Musical. In Amsterdam het feestje Sexy by Nature. En vanavond in Air in Amsterdam hebben we het feestje TikTok. Begin om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Iedereen is 18 uur. Voor meer informatie hier eh, tiktokevents.com. En in Area 1, Ever's Green, Flava, Siroy, Kid Q, Mario Navas en Don Pernon. Area 2, Trio Sound System en Area 3 hebben House Visa. Vanavond dus in the air in Amsterdam. Het feestje Tik-Tak. Dus niet Tik-Tak Boom, maar gewoon Tik-Tak. En vanavond in het Ronde Congres en Partycentrum in Amsterdam... het feestje Obsessions. Begint op 10 uur, duurt 6 uur in de ochtend. Dit race 17,50 euro. En die kan je allemaal verwachten. Behalve jezelf, Cyber Energy Area. Die area hebben ze House Progressive Tech... met Benny Rodriguez, Pata Gonzalez, MC Chen... Dina, Mark Benjamin, Goldie, Waylon Pereira en Swari MC. En in Area 2, R&B, Galactic en Hip Hop met Irwan, Biggie, Lady B, Juvenis, Naftalia Romano en Too Shy. En in Area 3 de Talent Room met Rod Energize, Bad Guys, Mixstar, Good Sick, Mona D en Jefferson Rendendals. En de MC is Dini. Eh, Vanavond dus in het Ron Congres en Centrum in Amsterdam natuurlijk het feestje Obsessions. En vanavond in Haarlem in de, in de lichtfabriek hebben we het feestje Fink Ching. Zo je het goed. Eh, begint om 10 eh, uur vanavond, duurt tot 4 uur in de ochtend. Natuurlijk in de lichtfabriek in Haarlem, dat is in de eh, Winkelersweg. Nummer 2. Daar heb je meteen een in, in de applicatie zetten, maar... Als je gewoon de taxi pakt, dan kan je ook gewoon terug naar huis. Wil je alcohol gedronken hebben, anders kan dat niet, hè. In ieder geval, de line-up is Eric E., Cat Carpenters, Chris Rocks, Alex Cruz, onze eigen Zandvoortse Alex Cruz. En MC Janto en Live Sex. Oftewel de saxofoon. Dus niet dat je me verkeerd begrijpt. Maar in ieder geval vanavond dus in de lichtfabriek het feestje Wink Sing. De lichtfabriek in Haarlem. We zullen toch in Haarlem zijn. Dan kunnen we even doorlopen. Nou ja, een stukje doorlopen. En dan komen we terecht bij eh, de Stalker. Daar hebben we vanavond het feestje Oliver Whiter All Nighter. Dat rijmt. Begint om 11 uur. Nu tot 5 uur in de ochtend. Intree 10 euro. Voor meer informatie check even eh, clubstalker.nl. En natuurlijk de lijn op 6 uur achter elkaar. Oliver Whiter wordt een zeker een hele gezellige avond. TFM Zand voor de party update. Voor deze zaterdag 15 maart 2014. Als je denkt van ik wil gewoon lekker dicht bij huis blijven. Dan moet je gewoon naar Soho gaan hier in Zandvoort. Maar eh, dan moet je even kijken op eh, soho.nl. Volgens mij is de website. Ja, ik kan hem even niet vinden want de internet doet weer een beetje moeilijk. Maar in ieder geval, ik heb geen flyer gekregen. Dus, eh, maar er is altijd wat te doen. Dus gewoon hier in Zandvoort in Club Soho is altijd wat te doen. CFM Zandvoort door met muziek. Zo Zometeen Spagna. Die ken ik van Call On Me toen ik nog een jong broekje was.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 When I go home, I tend to close was Hannah Hansen met Let Me Tell You Something. De Hazaro en Jerome Robbins remix. En daarvoor Spagna. The Magic of Love. En ook nog Sam Smith kwam voor mij met Money on My Mind. Die is even tijd voor de 10 boven beste plaat voor de Deze week op 10, nieuw in de lijst, Red Carpet met Right. Terwijl eigenlijk mogen we zeggen re-entry, hè? Want die heb al bijna bovenaan staan. Red Carpet, Alright. En daarvoor op 9, of in ieder geval niet daarvoor, maar op nummer 9. Twee platen gezakt voor Umaga Groovebox met Sweet Harmony. Op 8, nieuw in de lijst, Madison Avenue met Don't Call Me Baby. En op 7, één plaatje gezakt voor Chris Check met If You Got It, de Mark Knight remix. En op 6 drie platen gezakt voor Simeon met Warning. En op 5 de hoogste nieuw binnenkomen in de 10 bovenbeste plaat van de dansgroep. Jochem Sims met You're Not Alone. En op 4 één plaatje gestegen voor Deseraad met Beach Ball 2K13. En op 3 één plaatje gestegen voor Look Back en Absolute Groovers met What The Fuck. En op 2 de plaat die vorige week nog op stond. Slide Back en Philip B met Feel Good. Dat betekent dat we deze week een nieuw nummer 1 hebben. De 10 bovenbeste plaats van de dansen. Die plaats stond vorige week nog op 2. Het is Shiba Sal met OK. Ik ga hem niet voor je draaien, want ik heb gekeken in de platenbak van eh, DJ Mauzo. Zometeen de Global House Vibes tussen 9 en 10. Nee, wat zeg ik, tussen 10 en 11. En eh, ja, hij staat ertussen en hij gaat hem zeker draaien. Zand voor de Nightwalk door met muziek EDX met Reckless Ardor. Zandvoet. Het was muziek van Ron Carroll en Danny Cohiba. En de Henchman met Love Set Free. De Dave Rose remix. En daarvoor Jam Tag, nieuwe muziek op de radio met Dead Live. En ook nog EDX kwam voorbij. zo, wat het eerste uurtje zit er al op van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen een uur lang de Global Housewives met DJ Mauzo. En vanaf 11 uur DJ Charles. Bekend van de, de Mixzone, Radio Decibel en ooit eh, begonnen in de Roxy en in de Escape heel lang geleden. Toen, misschien was je nog niet eens geboren. Of wat je iets hebt van, ja, toen was ik nog jong. In ieder geval, ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Zometeen nog als we het een Little Mix met Word Up. Dan is die Austin Mahone en Pitbull. Het mmm, yeah. En ik zeg tot zometeen, na de break. Austin keep doing your thing. Let these boys keep slipping, man. I'm not in the gymnastics, but I'm in the flipping things. I tell these women that it's all about a team. Jordan and Pippin, man. So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing. When I saw her walking down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say was. up as we go. I know you feel it cause I mean what I say, say, say, say. We can do whatever, do whatever we want. When she walk past me, I say, hey, hey, hey, hey, hey. So tell me where you from, where you wanna go. Why she walk past me like I ain't say a word, stood there like man. Spanish heels clicking up down the street. You know she's coming in when she walks away. Wait, wait, wait. I'm a big, big deal. A little fun's all I need, but I can tell she don't believe what I say. say, say, say. So tell me where you from. and lose our minds. Rewind, round, round, round, round, play.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 Mama, come on, baby, tell me what's the word. Ow! ladies around the world got a weird thing boys and girls Tell your brother, your sister and your mom too Cause they're about to throw down And you know just what to do Wave your hands in the air like you don't care by the people as they start to look and Do your dance, do your dance, do your dance up missing, and we know the reason why.